in de jaren 80 van de vorige eeuw een aantal moorden... en zeer gewelddadige overvallen in België. En daarbij vielen 28 doden. Kosovo is door het Internationaal Olympisch Comité als voorlopig lid geaccepteerd. En daarmee kan Kosovo met een eigen team deelnemen aan de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Servië is boos over de toelating. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Die onafhankelijkheid is door Servië niet erkend. Toen besluit het weer. Het wordt vrijwel overal droog en er komen enkele opklaringen. Het koelt vannacht af tot 8 graden.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 De schutter is doodgeschoten toen hij het nabijgelegen parlementsgebouw invluchtte. Over het motief voor de aanslag in Canada is nog niets bekend. De politie heeft op acht plaatsen in Nederland invallen gedaan... in verband met een groot onderzoek naar een criminele bende. De bende hield zich bezig met hennepteelt en zou fraude hebben gepleegd. Er zijn geld en goederen in beslag genomen. Bij de actie is niemand gearresteerd. De politie zegt dat daar bewust voor is gekozen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben gisteren in het luchtruim van Estland een Russisch verkenningsvliegtuig onderschept. Portugese piloten hebben het toestel uit het luchtruim van het NAVO-land begeleid. Afgelopen tijd zijn er vaker incidenten met Russische vliegtuigen die NAVO-grenzen schenden. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. De Belgische politie heeft een voormalige tweede man van een extreemrechtse groepering opgepakt. De 70-jarige man werd al verschillende keren als getuige gevoerd, Maar dat was eh, niet eerder verdachte was hij. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van de vorige eeuw een aantal moorden... en zeer gewelddadige overvallen in België. En daarbij vielen 28 doden.